Katrien Straatman met het NOS-journaal. Verjaardag van koning Willem-Alexander. De koning, koningin Maxima en hun drie dochters werden ontvangen, worden ontvangen door burgemeester Meijer en commissaris van de koning Bijleveld. Het gezin maakt eerst een tour door de stad. Via de Blijmarkt gaan de Oranjes naar de Grote Markt en dan naar het Rode Torenplein. In Zwolle zijn zichtbaar extra veiligheidsmaatregelen genomen. Volgens NOS-verslaggevers controleert de politie tassen en zijn er meer camera's dan normaal. Terreurverdachte Salah Abdeslam is uitgeleverd aan Frankrijk. Wanneer en hoe dat is gebeurd wil de Belgische justitie niet zeggen. Abdeslam is de belangrijkste verdachte van de aanslagen in Parijs. Hij werd in maart na een maandenlange zoektocht gearresteerd in de Brusselse gemeente Molenweek. De Belgische Raadkamer had al eerder besloten dat Abdeslam aan Frankrijk kon worden uitgeleverd. Volgens zijn advocaat wilde hij zelf ook naar Frankrijk en is hij bereid om mee te werken aan het onderzoek naar de aanslagen in Parijs eind vorig jaar. En bij de Duitse justitie zijn al honderden aangiften binnengekomen tegen Jan Burmerman. De aanklachten tegen de Duitse televisiecomiek hebben te maken met zijn gedicht over de Turkse president Erdogan. Daarin werd hij onder meer een geitenneuker genoemd. Erdogan deed zelf al eerder aangifte voor belediging van een buitenlands staatshoofd. Bondskanselier Merkel zette daarop het licht op groen voor een justitieel onderzoek naar Beumeman. Duitse media verwachten dat het aantal aangiften tegen Beumeman de duizend zal naderen. Vooral Duitsers van Turkse afkomst zouden daarmee Erdogan willen steunen. Het weer. Vanochtend valt er geregeld een bui, mogelijk met hagel of onweer.